4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Brazilië, maar ook van het Ierse U2. Canada Day wordt afgesloten met een groots vuurwerk. Bij twee schietpartijen in de West-Mexicaanse staat Sinaloa... zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. De politie was afgekomen op twee liquidaties... vermoedelijk door rivaliserende drugsbendes... Tijdens de achtervolging werden 17 bendeleden doodgeschoten. Ook vijf agenten raakten gewond. Ze zijn buiten levensgevaar. En de nachtclub in de Amerikaanse staat Arkansas, waar gisteren een schietpartij was, zal worden gesloten. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Na een rapconcert brak in de vroege ochtend ruzie uit in de club in de stad Little Rock. Daarbij werd geschoten, waarschijnlijk tussen rivaliserende bendeleden. Veel mensen probeerden vervolgens in paniek naar buiten te komen. 28 mensen raakten gewond. Volgens de politie is niemand in levensgevaar. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 12. Lokaal kan wat regen vallen en overdag is het wisselend bewolkt met soms een bui. In de middag breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19 en vanaf maandag wordt het warmer.